Stef Banstra met het NWS Journaal. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is weer hervat. Het luchtruim ging er gisteravond twee uur lang dicht nadat er drones waren gesignaleerd. De missionair minister Brekelmans zegt op X dat er maatregelen zijn genomen, maar zegt er niet bij welke. Vluchten op Eindhoven Airport werden tijdelijk omgeleid, onder meer naar Duitse wezen. Het is ook niet bekend om hoeveel drones het ging. Afgelopen vrijdagavond werden er ook drones gespot boven de vliegbasis van Volkel. De luchtmacht heeft toen geprobeerd die neer te halen. Oud-president Bolsonaro van Brazilië is gisteren gearresteerd... omdat hij heeft geprobeerd zijn elektronische enkelband af te krijgen. Het Hoge Rechtshof denkt dat hij het land wilde ontvluchten. Bolsonaro is veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een staatsgreep. Duitse kerstmarkten zijn dit jaar begonnen met extra veiligheidsmaatregelen. Een jaar geleden vielen er zes doden en ruim 300 gewonden... bij een aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg. De dader reed met een auto op de mensen in. Veel markten hebben nu hekken en barrières geplaatst die voertuigen moeten tegenhouden. En ook lopen er extra beveiligers rond. Niet alle Duitse gemeentes hadden genoeg geld om aan die strengere eisen te voldoen. Sommige kerstmarkten kunnen daarom niet doorgaan. En in de Eredivisie voetbal is het Ajax niet gelukt om te winnen van Excelsior... dat voor deze speelronde op de 16e plaats stond. Aan het begin van de tweede helft keken de Amsterdammers tegen een 2-0 achterstand aan... en konden maar één tegenpunt maken. Heracles heeft voor de derde keer op rij gewonnen. Het werd 4-2 tegen Go Ahead Eagles. Eerder vandaag won koploper PSV met 1-0 van NAC Breda... dankzij een goal van Guus Til. En FC Twente en FC Volendam eindigden in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer, vannacht in het westen kans op lichte sneeuw. Het koelt af naar 0 tot min 3 graden. In de ochtend alleen in het oosten wat lichte regen, in de rest van het land droog. In de middag trekken er vanuit het zuidwesten buien over met ook kans op natte sneeuw. Het wordt dan 2 tot 5 graden.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 ZFM. could be love. Zandvoort. ZFM. first word go. get it, girl. You can get it, get it, get it. I've been watching you from afar for as long as I can remember. at the Ruckers. I saw you with your man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many and I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. Uh. This is love that I Yeah. Oh. Check. I see you at the bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. love week I saw you at the mall, standing at the payphone about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands. Escaping stopping all the madness out here in the world. Becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging with each kiss Undying passion unites our souls Together we swim until the point of no control But it's a fantasy, it won't come true We never never even spoken, your man Sway love you.